Robert Baltus met het NOS Journaal. Bijna 2 miljoen inwoners van het zuidelijke Japanse eiland Kyushu en omliggende eilandjes... hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten. Een tyfoon met windstoten tot 270 km per uur komt naar verwachting vandaag aan land. Een dag later trekt Nanmadol naar het noorden over Japan. Een man is zwaar gewond geraakt bij een vechtpartij in Dordrecht. Hij lag bloedend in een tuin. De politie hield een 50-jarige dortenaar aan. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de vechtpartij is niet duidelijk. Een steward is mishandeld na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Top Os. Supporters gingen in Den Bosch met elkaar op de vuist... en gooiden met fakkels en stenen naar de politie. De steward raakte zwaar gewond nadat hij zou zijn geraakt door een stuk hekwerk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Ook andere stewards werden behandeld met lichtere verwondingen. Meerdere supporters zijn aangehouden. FC Den Bosch won overigens met 4-1. Mensenrechtenactivisten zijn boos over de Britse uitnodiging... aan de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman... voor het afscheid van koningin Elisabeth. Hij komt morgen aan in Londen... maar of hij maandag ook bij de uitvaartdienst is, is nog niet bekend. Tot dit jaar werd kroonprins Mohammed door het Westen geboycott... omdat hij toestemming zou hebben gegeven voor de moord... op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Voetbalhooligans en andere anti-LHBTI-activisten... hebben de Pride Mars in de Servische hoofdstad Belgrado proberen te verstoren. Ze riepen leuzen als dood aan de homo's en bekogelden agenten. Eerder deze week verbood de politie de Pride Mars... vanwege het risico op confrontatie met ultrarechtse betogers. Uiteindelijk gaf de Servische premier toch toestemming. Het weer, vannacht verspreid over het land buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 11.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 to chill with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Baby. Tonight. tonight, I could be your son. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause shit get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not by everything. Picked an Alexander Wayne. She come from a broken home. Now she got the finer thing. Sport peanut butter rain. 11 carrots on the rain. I spoil my You said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store. With your Louis fur. Calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs. Nice hazel eyes. Bad got Italian stitches. You know how bottom, so I hopped out the coop and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your arm. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Maybe we could link tonight. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real. And maybe, maybe we could spend some time. I could be your sunshine. Let me light the way.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 Je denkt alleen maar aan jezelf all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. not a constant, my friend. You can't tell me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or me down, and I won't ham it up or me down with it, brethren. Nothing else but us right now And I ain't need nothing else No one else but you and I And it ain't me, it ain't you It's only us, it's us right now You're finding it, take it, take it in It's all here, you and me No one else, nothing else but us right now And I ain't need nothing else No one else but you and I And it ain't me, it ain't you It's only us, it's us